Mark Visser met het NOS Journaal. De verkiezingen van vorige week dinsdag in Burundi zijn niet vrij en eerlijk verlopen, zeggen de Verenigde Naties. Waarnemers hebben een verslag ingeleverd waarin veel kritiek staat op de herverkiezing van president Nkurunziza. Zo mochten de media volgens de waarnemers niet vrijuit over de verkiezingen berichten. Nkurunziza werd door een omstreden derde termijn herkozen, iets dat volgens de grondwet niet mag. En dat leidde in de aanloop naar de verkiezingen al tot rellen, waarbij tientallen doden vielen. In het zuiden van Frankrijk hebben zo'n 10.000 vakantiegangers hun camping moeten verlaten vanwege bosbranden. Op de campings in de buurt van Fréjus stonden ook Nederlanders. Hoeveel is niet bekend. Bij de alarmcentrales hebben zich 10 landgenoten gemeld en voor een paar zijn alternatieve verblijfplaatsen geregeld. In het gebied zijn zo'n 30 staakervens in de as gelegd en meer dan 30 hectare is door brand verwoest. Het zuiden van Frankrijk wordt al een week geteisterd door bosbranden. Op de voorpagina van New York Magazine staan 35 vrouwen afgebeeld... die zeggen dat ze zijn misbruikt door de Amerikaanse komiek Bill Cosby. Ze zijn niet langer bang om hun verhaal te doen. De vrouwen willen niet alleen afrekenen met Cosby... maar ook met een cultuur waarin het gebruikelijk is om te zwijgen over seksueel misbruik, zeggen ze. Aantijgingen gaan terug tot de jaren 60. De verhalen lijken op elkaar en komen uit het hele land. In totaal is van 46 vrouwen bekend dat ze de 78-jarige Cosby beschuldigen van seksueel misbruik. Wout Poels is de winnaar geworden van het criterium in Boksmeer. De meeste knecht van toerwinnaar Chris Froome was in een sprint te sterk voor Robert Geesink. Koen de Kort werd derde. Het wielerspektakel in Boksmeer is traditioneel het eerste Nederlandse rondje om de kerk na de Tour de France. Het weer, af en toe een bui, vooral in de kustprovincies. Het koelt af tot ongeveer 14 graden.